Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De bestuurder van de speedboot die vorige week betrokken was... bij een dodelijk ongeluk bij Zoutenlanden had te veel gedronken. Een 33-jarige bestuurder uit Koudekerken zit niet meer vast... maar blijft wel verdachte. Bij het ongeluk voerde de speedboot over een rubberbootje. Een meisje van 15 uit Limburg kwam daarbij om het leven. Het aantal tijgers dat in het wild in India leeft is in vier jaar tijd met bijna een derde gegroeid, naar bijna 3000. Dat is volgens premier Modi te danken aan de maatregelen die India heeft genomen om de tijger voor uitsterven te behoeden. In het land leven nu 70% van alle tijgers op de wereld. Volgens het Wereld Natuurfonds gaat het ook goed met de tijger in Nepal en Rusland. In Indonesië en Maleisië zijn er steeds minder... door onder meer stroperij en verlies van leefgebied. Een arts van de Russische oppositieleider Navalny noemt het onverantwoord dat hij weer terug moet naar de gevangenis. Navalny werd gisteren vanuit de cel naar een ziekenhuis gebracht omdat hij ernstige uitslag had gekregen. Volgens het ziekenhuis had hij een allergische reactie, maar is hij voldoende hersteld. Zijn arts zegt dat hij in de cel opnieuw ziek kan worden. Navalny zit 30 dagen vast vanwege het oproepen tot demonstreren. Man bij het hond keert eind augustus terug op tv bij SBS6. Dat heeft de zender zelf bekendgemaakt. Het programma met Alledaags Nieuws was 16 jaar te zien bij de publieke omroep... maar stopte in 2015. Bij SBS zullen bekende rubrieken, waaronder de Babbelbox en Hond aan tafel terugkeren... net als de bekende stem van Man bij het hond, Michael Abspoel. De nieuwe programmering van SBS6 gaat eind augustus in. Eerder werd al bekend dat vanaf dan ook Lingo terugkomt op tv. Het weer droog met afwisselend zon en wolken. Het is 23 tot 26 graden. Vanavond en vannacht helder, plaatselijk mist en minima rond een graad of 13.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 have you envelop laat het je koud. Queen of fox Independence, she got soul in the beauty of her melody. I'm losing my self-control Yeah, you're starting to trickle back in But I don't wanna fall down the rabbit hole Cross my heart, I won't do it again I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line Not do I do But once in a while I trip up and I cross the line guess it's never really over Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think it over, maybe you'll be coming over again And I'll stick it out for you all over again Just because it's over doesn't mean it's really over And if I think it over, maybe you'll be coming over again And I'll stick it out for you all over again I guess I could try hypnotherapy I gotta rewire this brain can't even go on the internet Without even checking your name I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line And I do, I do But once in a while I trip up never really over just because it's over.